Visser met het NOS-journaal. VVD en PVV zijn hard met elkaar in botsing aan Griekenland. In het Kamerdebat over de jaarverslagen van de ministeries noemde VVD-fractievoorzitter Blok het standpunt van de gedoogpartners onverantwoord. De PVV wil Griekenland uit de euro gooien. Volgens Blok zal dan meteen de vraag opdoemen welke landen er nog meer moeten volgen en heeft dat zeer nadelige gevolgen voor de economie. PVV-leider Wilders verweten VVD bangmakerij We geven miljarden aan een land waarvan ze zeker zijn dat we ze nooit terugzien, zei Wilders. Volgens Wilders verkwanselt Blok de belangen van de VVD. Duitsland wil dat de leiding van het IMF in handen blijft van een Europeaan. Volgens bondskanselier Merkel moet een Europeaan de crisis bezweren in de eurozone en niet iemand van buiten. Er zijn ook landen die pleiten voor een IMF-leider uit een opkomende economie. Vanochtend werd bekend dat IMF-topman Strauss-Kaan ontslag heeft genomen. Wordt verdacht van het verkrachten van een kamermeisje. China heeft voor het eerst toegegeven dat er problemen zijn met de Drieklovendam in de Yangtze-rivier. Landbouwgronden verdrogen en veel bewoners hebben geen werk meer. De bouw van de grootste waterkrachtcentrale ter wereld was meteen al omstreden. Bijna anderhalf miljoen mensen moesten verhuizen en elders een nieuw bestaan opbouwen. De Chinese regering geeft nu toe dat er voor hen meer banen en betere sociale voorzieningen moeten komen. De oudschaatsers Yvonne van Gennep en Christine Aafting gaan werken bij Team Liga. De ploeg van onder andere Margot Boer en Annette Gerritsen. Yvonne van Gennep won drie keer goud op de winterspelen in Calgary in 88. En ze neemt bij Team Liga plaats in het management. Christine Aafting won tussen 87 en 94 veel sprintmedailles. Het weer. In het westen wat zon, in het oosten bewolkt. Het is ongeveer 17 graden. Morgen zonnig met in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A10 West naar Zaanstad staat er 4 kilometer voor de Koentunnel. En ook 4 kilometer op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht West. Daar heeft een kapotte vrachtwagen gestaan. Een ongeluk op de A16 naar Rotterdam.